ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet gaat meer geld steken in defensie. Nederland wil het defensiebudget verhogen naar 3,5% van het BBP. Daar komt nog eens 1,5% van het BBP bovenop voor dingen waar defensie van mee profiteert, zoals cyberveiligheid. En het besluit komt niet helemaal uit de lucht vallen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Dat is dus nodig eh, volgens het kabinet vanwege die toenemende dreiging van Rusland, de oorlog in Oekraïne en om minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten eh, onder Trump, die toch ja, eigenlijk wil dat Europa meer de eigen broek gaat ophouden. Op de NAVO-top over ruim een week is de bedoeling dat alle landen dat percentage aan defensie gaan uitgeven. Bij de Israëlische aanvallen op Iran zijn rond de hoofdstad Teheran zeker 70 doden gevallen. Ook zijn er meer dan 300 gewonden, melden Iraanse media. Wereldleiders reageren op de aanvallen en roepen op om de boel niet verder te laten escaleren. In Israël zelf zijn veel mensen het juist eens met die aanvallen, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Want Israël eh, intern, en dat zie je natuurlijk wel vaker, daar eh, schaart iedereen zich achter dat eh, gemeenschappelijke doel, die gemeenschappelijke vijand Iran. Zoals je dat in Iran trouwens ook vandaag ziet gebeuren. Dat iedereen zich eh, achter de leider eh, schaart. De interne verschillen even vergeten lijken te zijn. Later vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te overleggen over de situatie in Iran. In India is de zwarte doos met de vluchtgegevens gevonden van het passagiersvliegtuig dat gisteren neerstortte. 241 inzittenden kwamen daarbij om het leven en ook op de grond zouden 24 slachtoffers zijn gevallen. Met die gegevens uit de zwarte doos wordt mogelijk meer duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. Elf leerlingen van een basisschool in Groningen zijn onwel geworden na het eten van brownies. Er zaten mogelijk paddo's in. De leerlingen waren op schoolkamp toen het misging. Een aantal van hen moest voor controle naar het ziekenhuis toe. Maar inmiddels gaat het met de meesten weer goed. De politie onderzoekt de zaak. Het weer dan nog op veel plekken is het nog steeds tropisch met temperaturen van in de 30 graden. Later vanavond in het zuidwesten en westen van het land wel regen- en onweersbuien. Morgen opnieuw warm met later op de dag weer kans op regen en onweer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk op de weg in de regio Noord-Holland. Staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Afrit Utrecht Centrum is de vertraging een uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor knopend het Raasdorp 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Daar is de rijbaan dicht. Voor knopend het De Hoek. Op de ring van Amsterdam voor het Nieuwe Meer een kwartier vertraging richting Den Haag.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 Bij de Israëlische aanvallen in Iran zijn in de provincie Teheran tenminste 70 doden gevallen, melden Iraanse media. Ook zouden er zeker 320 mensen gewond zijn geraakt. 400 advocaten, oudrechters en hoogleraren roepen het kabinet op om alles te doen om genocide door Israël in Gaza te voorkomen.